Van hen zijn 355 overleden. Dat heeft Artsen zonder Grenzen bekendgemaakt. De hulporganisatie zegt dat ze gedetailleerde informatie heeft gekregen. De patiënten werden binnengebracht met stuiptrekkingen, schuim op de mond, kleine pupillen, slecht zicht en ademhalingsproblemen. Wetenschappelijke bewijzen zijn er niet, maar volgens AZG wijst alles sterk op massale blootstelling aan gifgas. Algemeen directeur Christopher Stokes van AZG hoopt dat er snel onafhankelijk onderzoek komt. Hij zegt dat er bij zulke extreme schendingen van het humanitair recht hulpverlening in Syrië zinloos wordt. Een speciale gezant van de Verenigde Naties, Angela Kane, is aangekomen in Damascus. Op verzoek van secretaris-generaal Ban Ki-moon praat ze met de Syrische president Assad. De VN-gezant wil dat VN-inspecteurs toestemming krijgen om de gifaanval van woensdag te onderzoeken. Tijdens een rally met historische auto's in Duitsland zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Ze reden in een Triumph TR7 tijdens een bijprogramma van het WK rallyrijden. In het parcours in de buurt van Trier zat een springschans. Kort nadat de auto de schans had gepasseerd raakte de Triumph van de weg. De bestuurder en de bijrijder raakten gewond en overleden kort daarna. De identiteit van de Nederlanders is nog niet bekend. Ruim vier op de tien ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zeggen dat ze er financieel slecht voor staan. Velen houden er rekening mee dat hun bedrijf het einde van de crisis niet haalt, zo meldt één vandaag. Het grootste probleem is geld lenen. Van de mensen die in de afgelopen twee jaar bij de bank aanklopten, kreeg twee derde nul op het rekest. Wielrenner Theo Bos is vandaag niet gestart in de Ronde van Spanje. De sprinter is door de Belkin-ploeg naar huis gestuurd vanwege afwijkende bloedwaarden. De ploeg besloot hem daarom niet te laten starten. Het weer in het zuiden bewolkt en regen met kans op onweer. In het noorden overwegend droog. Het is 18 tot 25 graden. Morgen eenzelfde tweedeling en 22 tot 25 graden.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 Enough is enough. my mind, my don't care. That's my prerogative. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting girls is how I live. Some ask me questions. Why am I so real? But they don't understand me, I really don't know the deal about a brother. Trying hard to make it right, not long ago before I win this fight. Everybody's talking all this stuff about me. Why don't they just let me live? Tell me why. I don't need permission, make my own decisions. That's my prerogative. It's my prerogative. It's the way that I want to live. It's my prerogative. I can do just what it feels. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you. Now, don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. It's my corona.